7 uur. met het NWS Journaal. Drie patiënten van een Duitse kankerkliniek zijn volgens het Brabants Dagblad onder verdachte omstandigheden overleden. Onder hen twee Nederlanders. Gisteren werd al de dood gemeld van een 43-jarige vrouw uit Aalburg, maar ook iemand uit Apeldoorn en een Belgische zouden zijn overleden na behandeling. De kliniek in de buurt van Venlo bood een tienweekse alternatieve kankerbehandeling aan. In de badplaats Playa Daro aan de Spaanse Costa Brava is gisteravond paniek uitgebroken onder toeristen door een uit de hand gelopen grap. Een groepje Duitse toeristen zou gillend achter iemand hebben aangelopen. Door het gegil dachten andere toeristen dat er iets aan de hand was. Tientallen mensen renden in paniek weg. Volgens Spaanse media heeft de politie twee aanstichters opgepakt. Noord-Korea heeft opnieuw twee raketten afgevuurd. Volgens het Amerikaanse leger is er één bij de lancering ontploft... en de andere kwam terecht in de Japanse zee. Ondanks bezwaren van de internationale gemeenschap... vuurt Pyongyang geregeld raketten af, alleen vorige maand al twee keer. Landen in de regio maken zich grote zorgen. Zo noemt Japan het een serieuze bedreiging. Beursgenoteerde bedrijven zijn op de beurs gemiddeld drie keer meer waard dan in hun eigen boekhouding. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dat vooral doordat beleggers de ontwikkelingsafdeling van een bedrijf als een goede investering zien, terwijl research in de boeken als een kostenpost wordt opgegeven. Maar ook zaken als naamsbekendheid en imago spelen een rol. Een Duitse politica is spoorloos sinds vorige maand bekend werd dat ze grote delen van haar cv had vervalst. Petra Hins loog dat ze rechten had gestudeerd. Toen dat bekend werd, zei de parlementariër van de SPD dat ze ontslag zou nemen. Maar ze meldde zich ziek en is sindsdien onbereikbaar. Daardoor houdt ze recht op in totaal zo'n 13.000 euro aan vergoedingen per maand. Het weer grijs en regenachtig, in de middag droger en kans op wat zon. Het wordt vandaag een graad of 21.